Ieder vandaag werd bekend dat er nu twee Europees gecheckt worden. Die van Pfizer en Moderna. En die check is de laatste stap voordat het vaccineren hier echt kan beginnen. Dus heel belangrijk dat de EMA daar ook gewoon de tijd voor neemt. Eh, maar het kan nu wel snel gaan. En als alles meezit, zouden we in de eerste week van januari tot vaccinatie over kunnen gaan. Het is de bedoeling dat ouderen, kwetsbaren en mensen in de zorg als eerste een prik krijgen kabinet laat deskundigen bekijken wat het zou kunnen betekenen als er rond de feestdagen wat maatregelen worden versoepeld. Dat meldt het RTL Nieuws. Dan moet je denken aan het opendoen van restaurants of het toelaten van 100 in plaats van 30 mensen. In bioscopen en theaters. Het is zeker nog niet gezegd dat die versoepelingen er komen. In Trier in Duitsland zijn twee doden en 15 gewonden gevallen... door iemand die met zijn auto is ingereden op voetgangers. De bestuurder is opgepakt. De burgemeester van Trier zegt dat hij het met opzet deed. Maar zijn motief is nog niet duidelijk. Olifant Booba mag in Nederland blijven, vindt de Tweede Kamer. Er was veel gedoe over. Circussen mogen geen wilde dieren meer houden. Maar volgens het circus waar Booba woont... kan ze niet wennen in een olifantenopvang zeggen dierenwelzijnsorganisaties dat het het beste voor het dier zou zijn. En een bizar verhaal uit Zweden. Daar is een moeder opgepakt omdat ze haar zoon bijna 30 jaar heeft opgesloten. Afgelopen weekend nam een familielid een kijkje in het appartement in Stockholm... omdat de vrouw in het ziekenhuis lag zegt correspondent Rolien Criton. Toen dat familielid binnenkwam, ja, er was een appartement volgestouwd met rommel. En in de keuken vond ze toen eh, de nu 41-jarige zoon. Die was achtergelaten met een blik makreel en wat chips. De man was er zo slecht aan toe dat hij nu in het ziekenhuis ligt. En dan het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plekken droog. Alleen lokaal een spatje regen. Morgen grijs en druilerig. Temperatuur tussen de 5 en 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A10. Er staat een kapotte auto bij knooppunt Amstel. Tussen Osdorp en knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Want de rechterrijstrook rijstrook is dicht. De N99 vanuit Den Helder naar Den Oever. Die is in hele, helemaal dicht in beide richtingen na een ongeluk met 7 voertuigen bij Annapolona.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 Als eerste hoorden we de titelsong van zijn nieuwe album. Daarvan zijn ook Gone Forever en 85 Yards Behind afkomstig. Bevolen. with red redhead het favoriete album van de maand. Dankzij Party Gra zou je zweren dat Garth Brooks geboren in Oklahoma wat Cajun in zijn genen heeft. Hij klinkt als een Louisiana-jongen in dit swingende, vioolgestuurde nummer dat verwijst naar Down on the Bio-elementen als Sideco en Gumbo. nothing that you You best be getting out the way when the sailors say bouton relay. Means there's gonna be a big parade up and down the street. They'll be cooking up at eight buffet, jambalaya and sweet and yay. Casey bombs away the cage and say, Oh, bon appetit. Who that going to the Mardi Gras? He's like nothing that you ever saw. It's just this big ass party gone. Honky and Halloween. So bring a fiddle and your old guitar. A little Louisiana caviar. Some go to Mason Jar. And head to New In the bio with Marie Laveau some from Zydeco. Makes you her jumping hotter, Heideco. Oh, you know I guarantee. From the quarter to the punch train, things are gonna get a bit insane. And since they've never made a pair the same, best to bring a lot of beats. Who that going to the Mardi Gras? It's like nothing that you same. Jump in the gumbo, you can have fun no matter what you are, you ain't. Get down to the Mardi Gras, it's like nothing that you ever saw. It's just this big ass party, no honky tonk and Halloween. So bring a fiddle and an old guitar, a little Louisiana to New Orleans. Kelsey Walden met they Never Keep Us Down. terug naar 1970, toen Conway Twitty een geweldige nummer 1 hit scoorde met Hello Darling. Nadien gebruikte Conway de song om zijn concerten te openen. Nummer 1 Country Hit Hello Darling Nice to see you.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 met naast gitaar en bas hoofdrollen voor fiddle, banjo en mandoline... en een enkele keer pedalsteel, gitaar en cello. Brennan Lee met Yellow Cedar Warning. took me down Crossroads met de act van de maand. A Bad Goodbye is geschreven door Clint Black en door hem opgenomen als een duet met Wynonna. Het nummer werd opgenomen nadat de twee samen hadden getoerd tijdens een Black and White Tour in 1993. Thank you. Als we Gus Clark en The Least of His Problems vragen een song te zingen, dan wil hij dat graag. Starts with a simple melody And then you add a bit of harmony It's an old tune from way in the past slow, honey, not too fast. Just sing a song, sing with me. It's okay if you're a little off. sing with me. It's okay if you're a little off avenue. So sing with me and you won't feel so blue. Yeah, sing a song, sing with me. De nieuwe single van Hilde Vos is I Was So Wrong. En dat is tevens voorlopig haar laatste. Het is nu wachten op het album. on your lips No silence left unbroken No tears swallowed de singer-songwriter Ethan Huizes uit. Het is de eerste single van het album dat volgend jaar maart uit zal komen. nummer zingt over wanneer je een dierbare verliest. Net in een jaargetijde dat een heleboel mensen juist elkaar steun en warmte opzoeken. In deze periode komen de normaal zo hartelijke lichtjes van de feestdagen als een warme gloed over ons heen. Wat voor de een een periode is van feestelijkheden en samen zijn, kan voor een ander een periode zijn waar juist het licht uitgaat en het gemis extra voelbaar is. When the light goes out. country uit eigen land. The Highway Kind is het album waarvan ik zou willen dat we het zeven jaar geleden hadden uitgebracht. De teksten, de melodieën en de subtiele accenten. Dit album is het allerbeste van onze groep, zegt een van de leden. De Joss Abbott Band. Well, there ain't enough songs in the jukebox for us tonight. seem to kick us out right kunnen tegenwoordig allemaal een gezonde dosis plezier gebruiken. En Garth Brooks levert het veertienvoudig af via zijn nieuw album met de toepasselijke titel Fun. Brooks trapt op volle kracht af met de Road Time On, dat gemakkelijk zou kunnen worden toegepast op de huidige stand van zaken op artistiek gebied. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. drumming of this bluebird is something I've been missing. From the rhythm of the steel belts to the rocking of the engine. My ears are still ringing, I can still hear them singing in the neon. Yeah, it don't get no better than this road I'm on. Adams vertelt het verhaal van een knipperlichte relatie. Feels so familiar You walking in here Wearing just what you just as fast as we begin. We're all over again. I think you're out of my system. At least till I miss you. I start going through withdrawals. That's about the time you call, and we'll be falling all over again, like a flashback to way back when. we both know how this ends You can leave it up to me To say things that I don't mean And I'll leave it up to you To turn love you where you've been And just like that Just as fast as we begin We're all over again Cause last Me Back My Country zingt Jack Daniel Hancock. Dat deed ik en dat doe ik ook in het tweede uur. What happened to our country And the way things used to be We had a king from Ponte And an Okie from a Muskogee no one no longer cares or even wants to try. Yeah, they might have killed the sound, but this country boy survived. Give me back my country. I'll take a run down Smoky Ball. Give me back my country. I wanna hear steel guitar. I'll take Hank and Hack and George Strait and live on Tulsa time. Give me back my country and I will be just fine. But just the other day, I heard on the radio too long ago. He stopped loving her today. And somewhere in the twilight glow, blue eyes were crying in the rain. Oh, give me back my country. I'll take a room with neon lights. Give me back my country. That fiddle sounds so fine. I'll take Johnny Cash, some old George Jones, Willie and homemade wine. Give me back my country, and I will be just fine. I blame the suits and politicians for the way things are today. From the hill to music row, everything's changed. Our kids can't even pledge to one nation under God. And you can't even waltz or swing to a country music song.